uur. met het NOS-journaal. Bij een aanslag in de Turkse stad Diyarbakir zijn zeker zeven politieagenten gedood. Meer dan twintig anderen raakten gewond, onder wie burgers. De politiebus reed in de buurt van een busstation toen een autobom afging. De aanslag in Diyarbakir is nog niet opgeëist. De stad ligt in het zuidoosten van Turkije. En dat gebied vecht het Turkse leger sinds juli met de Koerdische PKK. Terreurverdachte Salah Abdeslam mag worden uitgeleverd aan Frankrijk. De raadkamer heeft al besloten. De uitlevering kan nog een paar weken duren... omdat de Belgische justitie Abdeslam nog wil ondervragen... over de aanslagen in de metro van Brussel en vliegveld Saventum. Abdeslam zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen in Parijs. Hij was vier maanden op de vlucht en werd twee weken geleden opgepakt in Molenbeek bij Brussel. Het dodental na het instorten van een brug in India is opgelopen tot zeker 15. Er zijn meer dan 100 gewonden. Reddingswerkers en het leger zoeken naar de vele mensen die nog onder het puin zouden liggen. Het ongeluk gebeurde in de stad Kolkata, het voormalige Calcutta. De ingestorte brug liep over een weg in een gebied waar veel mensen wonen. Vijf speelsters van het Amerikaanse nationale voetbalteam willen meer salaris. Ze hebben een klacht ingediend bij het College voor Gelijke Arbeidsrechten... omdat er volgens de voetbalvrouwen sprake is van discriminatie. Ze krijgen maar 40% van het salaris dat de mannen krijgen. En hun bonussen zijn ook nog eens lager. Dat terwijl het Amerikaanse vrouwenelftal het veel beter doet. Ze zijn huidig wereldkampioen en olympisch kampioen. De mannen staan op plek 30 van de FIFA-ranglijst. Het weer, vanavond opklaringen en vannacht koelt het af tot net boven het vriespunt. Morgen droog en zondag bij een graad of 12. In het weekend maximaal tot wel 20 graden met vooral op zaterdag veel zon. En dit was het.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 And when we return from the top to descend into talk, I hold the meaning of the words set in stone. A strange dat was het eh, begin van deze Alternative FM. Eh, van eh, Alaska was dat. En dat nummer dat heette The Prophet. Wel, welkom dus. En niet te vergeten, dank aan Thomas de Jong van Jong ZFM. Want de afgelopen twee uur waren ze van zijn rekening. de reden waarom wij dit nog eventjes draaien is natuurlijk omdat dat te maken heeft met aanstaande zaterdag. Want... Dan eh, treedt Alaska weer eens op in Volendam. Uh, dat doen ze ehm, omdat ze, eh, <laughs> geloof ik, een bierenmerk willen lanceren. En dat moet natuurlijk ook gepaard gaan met de nodige muziek. En dat doen ze dan, bij, het, dat doen ze dan in het club- en buurthuiswerk in Volendam. De Piers, zoals die dat wordt genoemd. En daar eh, zullen zij dan eh, gaan spelen. En daar zullen ze ongetwijfeld ook eh, weer wat nummers laten horen... van het laatste album wat ze hebben uitgebracht in 2015. En onder andere dit nummer is daarop terug te vinden. Het album dat heet Prospero. Dat weet je dan ook weer. Ehm, we hebben vandaag gewoon een, even een reguliere uitzending. Kan ook nog wel eens leuk zijn. En dus gaan we gewoon gezellig plaatjes draaien... Eh, waarvan we net er alvast één hebben gedaan. Eh, kan je dus alweer verklappen. tweede uur zal wel weer wat steviger zijn. Want we moeten natuurlijk ook een beetje om onze stevige vrienden denken... die stevige muziek maken. En zo heb ik het eh, woord stevig alweer in vier, vijf zinnen al gebruikt. Dat, dat maakt het alleen maar uh, heel erg leuk daardoor. maar natuurlijk blijft er ook ruimte voor de, de muziek van bijvoorbeeld ja, mensen en muzikanten die wij hier hebben gehad. En een ervan is eh, bijvoorbeeld deze dame. Ze heet uh, Ze zit nu in Nashville. En daar is ze bezig om weer wat nummers en liedjes eh, te schrijven. En dit is waar het eigenlijk allemaal mee begon. Shadowland. child, just close your eyes. Sail away on your boat of dreams, make sure you travel light. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. Doctors, get out of sight. Cause I'm a million miles from home I'm a million miles from the sea. Yeah. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and me. an eye in the eye and tell me you are not lying. We ran down that hill, lost our fear, now we weren't frightened. We told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on, but it was a slippery slide, yeah. Cause I'm a million miles from home what you've grown. Sure, there's a brighter future for you and me, for you and me. mournful night, hollowed morning's nine now. I broke out of my personal lowered, I escaped with steady stride, yeah. I told myself to walk on, I told myself to walk on, I told myself to walk on to the early morning light, yeah. Cause I'm a million miles from home. a brighter future for and me, and me. En het was hem. Dick Kwakman samen met Anton Leidekker en ehm, Martijn van Waveren. Ze eh, vormen het hart van One Clueless Friend één lijn richting Volendam en één lijn richting Waterland. En uh, dat eh, is zo, ja, Anton Leidekker geloof ik komt eh, zelfs nog niet eens ook uit Volendam. Die komt geloof ik uit Permanent of uit Hoorn. Een van de twee. Maar in ieder geval, daar is deze groep rondom geconcentreerd. ik heb begrepen dat, dat ze toch ook weer in de studio bezig zijn met nieuw materiaal. En dat, dat, dat hebben ze natuurlijk niet 1, 2, 3 zomaar even af. Eh, dat gaat nog wel even een tijdje duren. Maar eh, er is wel, eh, wel sprake van. Daarvoor hoorde je trouwens ehm, Shadowland van Jerusa. En dat bracht de tijd op, nou iets later dan kwart over acht. we gaan even weer wat anders doen. We hebben namelijk Nederlandstalig werk. En Nederlandstalig werk zelfs hier uit de buurt. Anouk, slik? Zeg ik het goed? Ja, ja, ik zeg het goed. Want anders maak ik dezelfde kapitale blunder als PP Fischer tijdens de Rob Akda wordt. Ik geloof zelfs eh, tijdens de derde voorronde dat ze daar, eh, dat ze daar stond. En eh, toen ging het giga mis met de aankondiging. Maar goed, in ieder geval herstelde Fischer zich vrij snel. Maar wij hebben er inderdaad, de afgelopen maand hebben wij hier in de studio gehad. En toen hebben ze een leuke set gespeeld. Eh, zowel Engelstalig, maar ook Nederlandstalig. En Nederlandstalig werk van Anouk Slik, eh, die ga je nu horen hier bij Alternative FM. En dat nummer dat heet Soms. van niet helemaal meer uit Volendam. Hij is eh, wel eh, in Volendam geboren. Deze Kees Cornelis eh, Veerman. maar hij, tegenwoordig is hij meer in Amsterdam actief. En dit kwam van het derde album. De Another Glorious Battle for the Kingdom. Dat is ook alweer uit, dacht ik, 2014 dat dit album is uitgebracht. En daar hebben we uh, hoofdzakelijk een beetje dit nummer eh, van gedraaid. Close Enough. En eh, daarvoor hoorde je trouwens Anouk Slik met het nummer Soms. En dat hebben we natuurlijk ook niet zomaar gedraaid. Want zij komt uit de buurt. Nou, ehm, leuk is dat ik tegenwoordig ook wat recensies mag gaan schrijven. En een van de mensen die daarmee te maken heeft zit in deze band verstopt is dus Elma plezier En ze neemt denk ik ook eh, de vocalen van, eh, van dit eh, voor de rekening. En ze maakt onderdeel uit van de Halfway Station. En haar andere functie is, is dat ze PR-dame is van de Popunie. En dat maakt het dat eh, de link dan snel gelegd is om eh, muziek eh, te gaan schrijven. Of tenminste, ik ga geen muziek schrijven, maar ik ga over, over muziek schrijven. Dat is heel wat anders. En dat zal te maken hebben met allerlei Rotterdamse acts, muzikanten of misschien zelfs ook bands. En de eerste opdracht die heb ik al binnen. En waarom heb je dat nog niet in de uitzending? Nou, omdat ik er eerst natuurlijk iets... Eh, ik, eerst moet ik er naar luisteren, dan moet ik erover schrijven. En vervolgens ja, eh, is het niet geheel uitgesloten dat dit dan ook in de uitzending is. Maar de dame die daar een beetje dus verantwoordelijk heeft... is dus Elmar Placier. En wat doet ze dan? Ja, zingen. En waar doen ze dat? Inderdaad, wat ik al zei, Halfway Station. Dit was het nummer eh, van het laatst verschenen album wat ze hebben uitgebracht. Dodo, het openingsnummer, dat heet Sister Don't You Cry. met The Ghost of Modern Times. Eh, het is een beetje Amerikanen van de laaglanden, zo kan je het eigenlijk ook omschrijven. Ze komen uit Rotterdam. Het is eh, de band eh, waar Michel Ebbe min of meer de vocalen voor zijn rekening neemt. Daarvoor hoorde je Halfway Station met Sister Don't You Cry. En eh, dat eh, heeft eh, alles te maken met de link die ik heb met de Rotterdamse Popunie. sinds een aantal weken mag ik wat dingetjes doen. Opschrijven, muziek opschrijven. Tenminste, over muziek schrijven. Ik zeg het steeds verkeerd. Maar het eh, gaat om, eh, om de muziek eh, die de PopUnie heel graag wat meer naar voren zou willen schuiven. Tenminste, in ieder geval wat er ook in de PopUnie allemaal te beleven valt. Dus dat is de reden waarom ik dat ga doen. En zo heb ik dan toch weer iets moois wat uit Rotterdam. Daar ligt al het nodige hoor. Ik bedoel, ik, ik <laughs> draai Halfway Station, ik draai Graveltown. Wat dacht je van Linda Kreuzen? Wat dacht je van Southbound? Wat dacht je van Niche? dat zijn eh, allemaal Rotterdamse eh, producten, om het dan maar zo te zeggen. Tenminste, de muziek is dan eh, Rotterdams. En er bruist zoveel wat dat gaat. er is het een en ander nog wel wat daar gedraaid kan worden hier bij Alternative FM. Dus het, het is niet echt dat wij alleen maar hiervoor... voor Zandvoort, Haarlem en eh, misschien ook een deel van de Eimond uh, bestrijken. Nee, het is ook uh, er buiten. hoewel, we hebben natuurlijk vorige week hebben we hier André Kraft in de studio gehad. Dat ga je straks in het volgende uur horen. Want dan hebben we wat meer voor de, de, de wat, ja, de wat andere muziekruimte. nu nog weer terug naar iets wat daar een beetje van afgeleid is. dat heeft ze ook nog niet zo lang geleden uitgebracht. Lakshmi, eh, zij is eh, hier ook eh, bij ons geweest. Twee nummers heeft ze toen gespeeld. Dat was in de periode van 2015. Dat ze meedeed om, om in de finale terecht te komen van de Grote Prijs van Nederland. Ik zeg 2015, 2014 zelfs al. zo lang is het al terug. En toen speelden ze ook dit nummer. Maar dat klinkt toch heel anders als het uiteindelijk op de EP is geworden. Bones and Cigarettes. laatste kroeg zijn deuren sluit, de eerste winkel open gaat. Verstopt achter je gevels, meer dan duizend verhalen. Een straat vol met mensen die denken en doen, die durven te dromen, participeren, gaan voor het leven en niet voor de roem. Want je heuvelrug mooier dan door Venus bedoeld. Het bloed in je gracht, dat je hartje verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. Hier heb ik mijn eerste jointjes gerookt, eindeloos geboomd over de onzin van het leven. Nachtenlang gegeten, gedanst, gevreden en gerouwd, mezelf en de wereld vergeven. Waar ik twee en drie oog achter de hele wereld heb ontmoet. Mijn straat vernielt zich keer op keer zoals u dat al eeuwig doet. Want je heuvelig mooi, dat door Venus bedoelt. Het bloed in je grachten, dat je hartje verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. Tussen lapjesmarkt en bloemenmarkt Tussen de witte vrouwen en de neuden. Wordt niet geluld, maar gewerkt. Je voelt de dynamiek. Waar jong en oud elkaar versterkt. Ja, daar, daar klink ik als muziek. Want je heuvelig mooier dan door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je hartje verkoelt. Utrecht, mijn stad waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp, hier ben ik thuis. Met je heuvelig mooi, dat door Venus bedoelt, Het bloed in je grachten, dat je had je verkoopt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp van de maan verliest. De voorstraat voor de nacht ontwaakt. en het eh, hele leuke verhaal is dat uh, Van Piekeren tegenwoordig ook eh, met iemand samenwerkt... die wij eigenlijk, als je een goede muziekkenner bent... allemaal eigenlijk moeten kennen. Dat is de man die hele kale de Hagenaar uit de jaren 70. Grupo Sportivo, Hans van den Burg, de buurman van Mick Boskamp, zou ik bijna willen zeggen. Dus eh, dat, eh, dat is... Uh, eh, en <laughs> die ken ik ook dan. <laughs> Dus dat is wel heel bizar, die kleine muziekwereld. maar goed, Van Piekeren schijnt tegenwoordig samen te werken met, met Hans van den Burg. En dat gaat toch wel heel erg leuk. bovendien zijn ze nog steeds lekker op tournee de mannen. en brengen ze nog steeds de muziek zoals ze die graag zouden willen doen. En dit was de lofzang, is ook alweer een tijdje terug van, uh, van, van Piekeren. Eh, Voorstraat, eh, de plek waar hij eigenlijk uh, groot geworden is. En het is de plek waar hij zijn liedjes eigenlijk ook een beetje schrijft. het is ook een beetje de Tom Waits van de Lage Landen. Zo wordt hij ons langzamerhand ook wel een beetje genoemd. En eh, Van Piekeren schijnt toch wel zo langzamerhand een beetje een fenomeen te worden. In, zeker in Utrecht in ieder geval, want eh, daar kent eh, iedereen hem zo'n beetje. Bones and Cigarettes van Lakshmi, die hoorde je voor, En zij is bij 3FM al uitgebreid opgepikt. Dus wat wij nu doen is nog alleen nog even de EP meenemen. En dan, ja, dan is eigenlijk een beetje, <laughs> denk ik, het, het verhaal voor Lakshmi wel een beetje geplaveid. De weg tenminste. En ja, wij hebben dan zoiets van... Ja, voor ons is het dan af. Eh, wij gaan dan ons richten om te kijken of wij dan weer iets kunnen vinden... die eh, misschien eh, morgen bij 3FM te horen is. En welke band dat zou kunnen zijn, dat weten we dan niet. Eh, we krijgen wel een beetje, in ieder geval... kijken we zo'n beetje met een scheve oog... wat eh, onze vriend Giel Belen allemaal aan het doen is. Want ja, ehm, hij heeft inmiddels al eh, iemand opgepikt... die wij zo dadelijk nog gaan draaien. Dus zou die dan toch, die Giel Belen... toch een beetje met een stiekem oog en oor... toch naar ons programma zitten luisteren... van wat zit daar eigenlijk allemaal in. Nou, dan kan ik je in ieder geval vertellen, dit zat er al een tijdje in. En zij is bezig met nieuw materiaal te schrijven. Ik heb het alleen mee. En dit is Mother Bird. En dat videoclipje wat hierbij hoort, dat heeft ze geschoten in de Kennemerduinen. reflections of my memories, most of which were lies. I'm scared that when the tidings change, my mask is swept away. And when my truth comes pouring out, you wouldn't. still love water's breaking through the glass That kept your world outside The sweet and social emptiness That ran your rivers dry I'm tired of playing Superman I've put my cape to bed there heette Andy. En achter Andy zit uh, Annemarie van Duin. Eh, dit was uit eh, eind 2014 toen ze dit uitbracht. City Love. Tot aan het nieuws krijg je dit te horen. Ariane, ze komt binnenkort weer hier naar Alternative FM. En dan gaat ze weer nieuw materiaal laten horen. Naked tot aan het nieuws van 9 uur. En wel een eigen opname natuurlijk. naked on top of this scaffold. Don't want them to see me naked, hated on top of this scaffold. Don't wanna be the one hated. Where are my clothes, my dignity? Was I supposed to share naivety? Where is my heart, my victory? I got stuck in the seal, losing my credibility. hello on top of this scaffold. Can find my last words, hello, shallow on top of this scaffold. Don't want them to think shallow. Where are my clothes, my dignity? Was I supposed to share naivety? Where is my heart, my victory? I got stuck in the seal, losing my credibility. Don't wanna be, oh, oh, oh. oh. Don't wanna see. presumptuous eyes on me.